Goedemorgen, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Festivals zijn met de politiek in gesprek over extra geld. Ze zijn het niet eens met het deels terugdraaien van de versoepelingen. Zo kunnen evenementen in hun ogen prima doorgaan als ze rekening houden met bepaalde voorwaarden. Maar nu dat er voorlopig niet in zit, moet het kabinet ze tegemoet komen, zegt de Vereniging van Evenementenmakers. Het garantiefonds helpt maar een paar honderd evenementen. Daarnaast zijn er duizenden andere evenementen die geholpen moeten worden en een goede vergoeding moeten krijgen. En de evenementenorganisatoren willen ook meer duidelijkheid. We zijn allemaal dingen aan het voorbereiden, geld aan het uitgeven. Wat gaat er nou gebeuren? Kan er niet tussentijds al verteld worden en meegekeken worden en wat de ontwikkelingen zijn? Tientallen festivals en organisatoren zijn naar de rechter gestapt. Vrijdag beslist die of het terecht is dat evenementen niet meer mogen doorgaan. 1 op de vijf werknemers gaat liever nog niet terug naar kantoor. Ze maken zich zorgen over de besmettelijke Delta-variant van het coronavirus. Dat blijkt uit gesprekken van vakbonden met kantoorpersoneel. Mensen maken zich ook zorgen over de drukte in het openbaar vervoer. De Engelse voetballer Marcus Rashford heeft gereageerd op alle racistische drek die hij over zich kreeg uitgestort... nadat hij een penalty miste in de finale van het EK. De speler biedt op Twitter zijn excuses aan voor de gemiste penalty... maar zegt ook dat hij zich nooit zal verontschuldigen voor wie hij is. En hoopvol nieuws voor de 100.000 patiënten en hoopvol nieuws voor de 100.000 patiënten in Nederland met diabetes type 1. Twaalf ziekenhuizen beginnen dit jaar met een groot onderzoek naar de werking van een kunstalvleesklier. Een apparaatje bedacht en ontwikkeld door diabetespatiënt Robin Koops. De glucosewaardes die deze sensoren meten, plus nog wat andere waardes die we ook meten, gaan in dit apparaatje. En die rekent uit hoeveel insuline of glucagon jij moet hebben op dat moment of over de hele dag. En dat gaat volledig automatisch. Dus het apparaat bepaalt hoeveel insuline je krijgt. Dus je hoeft niet als patiënt zelf te rekenen of informatie aan het apparaat te verstrekken. 240 mensen gaan meedoen aan het onderzoek in de ziekenhuizen. Er is 10 miljoen euro beschikbaar voor het onderzoek. Het weer dan nog. Het is op veel plekken bewolkt. Later op de dag regent het vooral in het zuiden en oosten. En het wordt tussen de 20 en 23 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De werkzaamheden op de A9 veroorzaken vandaag minder vertraging dan gisteren. Maar je hebt daar nu nog wel vijf minuten op onthoud van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rottepolderplein.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 And run, run. rising sun, yeah, run, run, run. Zon, zee, zon. En het geluid van de zomer op ZFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder maal weer. ZFM Zon. Permanece en la escucha. Permanece en la escucha.